Anouk Thijssen met het NOS Journaal. In Nijverdal hebben 244 mensen hun woning verlaten in verband met de demontage van een oude Britse vliegtuigbom. De bom uit de Tweede Wereldoorlog werd een maand geleden ontdekt bij graafwerkzaamheden vlakbij de oude spoorbrug over de Regge. Die locatie is afgeschermd door een muur van containers met zand. Het treinverkeer bij Nijverdal wordt stilgelegd en ook de provinciale weg N35 is tijdelijk afgesloten. Nadat de EOD de bom heeft ontmanteld, wordt hij in een zanddepot tot ontploffing gebracht. De gemeente verwacht dat de mensen om 4 uur vanmiddag weer naar huis kunnen terugkeren. In veel steden is de politie gisteravond extra alert geweest om een herhaling van rellen zoals in Haren te voorkomen. Op sociale media deden verschillende oproepen voor een nieuw feest te ronde. In Schiedam heeft de politie een groep van ongeveer 70 jongeren gecontroleerd die onder meer met vuurwerk gooiden. Enkele van hen zijn aangehouden. Ook in Alkmaar was extra politie op de been, maar daar is het rustig gebleven. In Zwitserland wordt vandaag gestemd over aanscherping van het rookverbod. In een referendum krijgen de inwoners de vraag voorgelegd of er een algeheel verbod moet komen op roken in openbare ruimtes. Drie jaar geleden werd in Zwitserland een rookverbod verkracht, maar op regionaal niveau mogen restaurants of cafés in de meeste kantons een speciale rookruimte inrichten. Gezondheidsorganisaties, vakbonden en linkse partijen hebben genoeg handtekeningen verzameld om een referendum te houden, al denken waarnemers niet dat het voorstel het gaat halen. In Koevoorde is bij een botsing tussen een auto en een groep paarden de bestuurster van de auto om het leven gekomen. Ook een van de paarden overleeft het ongeluk niet. De vrouw van 44 reed over een provinciale weg toen er ineens zeven paarden voor haar auto liepen. De dieren waren ontsnapt uit een weiland. Het weer, sluierbewolking, maar ook zon.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 see. Goedemorgen. Voor de mensen die net op zijn was dit Billy Holiday met Good Morning Heartache. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. U luistert naar twee uurtjes CFM Jazz. Vandaag veel vocale jazz. Ehm, ik merkte dat, eh, dat er veel instrumentale jazz te vinden is. En dat vocale jazz nog wel eens ondergesneeuwd raakt. Dus daarom wat extra aandacht daarvoor vandaag. Ik heb ook een leuk verzoekje zo direct. Eh, wat eigenlijk eh, tot een verrassing leidde. En... Ehm, ja, het volgende nummer dat we gaan draaien is van Dizzy Gillespie van het album Dizzy for President uit 1964. Ehm, tot mijn verrassing bleek Dizzy Gillespie echt een campagne gevoerd te hebben om eh, president te gaan eh, te willen worden. Hij wilde onder andere een kabinet met Duke Ellington, Max Roach, Charles Mingus. En hij wilde bijvoorbeeld Miles Davis als hoofd van de CIA. Het nummer wat we gaan draaien is I'm in the Mood for Love. turn the spotlight on our alto saxophone virtuoso. And the person of Mr. James Moody. Monsieur Moody will play a number now and dedicate it to the original Jams, An original composition of his title. Now you know damn well I love you, baby. So what you expect me to do when I find out you didn't have no eyes for me? I did what any other red-blooded American, free, white, and 21 would do. I did the obvious. I split, baby. And I split fast. And now you will have to wallow in your own degradation and sin blues cha cha cha. Bossa Nova. listen and dream. The soft lights are glowing, champagne is flowing. In each customer's eye, there is a gleam. They are the weary and the weepless, the sad eyed and the sleepless who just come to listen and dream. Now the black of the night the blues in the night. Somehow they both seem to belong. They're the drama, their fast fading glamour, and the blues that I sing is the theme for the soft singing of sisters and the torch bearing mister just come to listen and they come to dream. And the blues that I sing is a theme For the soft singing of sisters And the torch bearing a mister Who just come to listen And they come to dream for the weeper. Yeah. U heeft geluisterd naar Lou Rolls met het nummer Blues for the Weepers. Dat was het verzoekje waar ik het net over had voor een goede vriendin van mij. En dat was ook de verrassing voor mij, want ik ken Lou Rolls natuurlijk van zijn soulnummers like als eh, Lady Love. Maar toen ik eh, zeg maar het verzoekje ging zoeken, in de periode 1962 tot 1970 blijkt Lou Rolls heel veel jazz- en bluesnummers gemaakt te hebben. Onder andere in het gezelschap van Benny Golson en Benny Carter. En hij heeft een tijdje in de band gespeeld, de Pilgrim eh, Travelers. Ehm, zijn, eh, zijn jazznummers zijn verzameld op een eh, Best of CD. De Best of Capital Jazz en Blues Sessions. Mocht u wat meer willen weten, kunt u op onze site cfmjazz.nl meekijken. Daarop staat welke nummers we gaan draaien vandaag. Er staat ook wat extra achtergrondinformatie op. En als u wilt kunt u daar ook reacties achterlaten. Waar we natuurlijk altijd heel blij mee zijn, want daar kunnen we eventueel onze programma's nog op gaan eh, verbeteren. Het volgende nummer wat we gaan draaien is van James Carter. Het komt van een album eh, Present Tense uit, af. Het album is van 2008. Het nummer wat we gaan draaien heet Tenderly. ¡Gracias! kleine valse start heeft u toch Gene Emmons gehoord met het nummer Getting Around van het album Angel Eyes. Gene Emmons, een saxofonist waar we niet zo heel veel van horen. Hij heeft een, eh, in een band gespeeld met Billy Eckstein, maar ook met Woody Hermans. En ehm, hij heeft ook een tijdje een duet met Sonny Stitt gedaan. Hij is overleden in 1974. Hij heeft ook eh, zijn eigen albums gemaakt. En van dit eh, album draaiden we net een nummer waar onder andere ook eh, nadrukkelijk een Hammond-orgel aanwezig was dat gespeeld werd door Johnny Smith. Het album is zo lekker dat we nog een nummer van het eh, album gaan draaien en dat, album is dat nummer is Angel Eyes. Thank you. U heeft geluisterd naar de big band van Kenny Clark en Francis Boland. Live at Ronnie Scott's, een album uit 1969. Kenny Clark is een Amerikaanse jazzdrummer die onder andere met eh, Dizzy Gillespie heeft samengespeeld en Thelonious Monk. Na de Tweede Wereldoorlog heeft hij, is hij in 1956-57 naar Europa gekomen en heeft daar samen met eh, Francis Boland een van de belangrijkste big bands buiten Amerika opgericht... We hoorden onder andere eh, Kenny Clark op drums. Ehm, en tenorsax was onder andere eh, Johnny Griffin en Ronnie Scott. Het volgende nummer wat we gaan draaien is ook van een big band. Een hele andere, eh, de Bob Minzer Big Band. Bob Minzer is een Amerikaanse jazzsaxofonist weer. Hij composeert, arrangeert en is ook een big band leider. Samen met het Manchester Craftsman Guild gaat u luisteren naar het nummer L Geno. heeft geluisterd naar de Bob Minzer Big Band. We gaan het uur uit eh, met een heel ander nummer. Ehm, een nummer van uh, Hotpage Lips. Dus dat zeggen wie is dat? Nou, ik heb een tijdje geleden een eh, boek gekregen van mijn oud-collega's als afscheid. Het boek Jazz Lives van Jaap van der Klomp. En dat behandelt zeg maar, het leven van, van ja, alle jazzartiesten die er niet meer zijn. En dat is heel leuk om daar af en toe eens een, eh, een, ja, een artiest uit te belichten die we niet zo vaak horen. In dit geval uh, Hot Page Lips. Hij is een eh, Amerikaanse trompetist. Hij heeft geleefd van 1908 tot 1964. hij heeft ook gezongen. Hij heeft een bandleider is hij, geweest. Hij heeft onder andere ook samengespeeld met Artie Shaw en Count Basie. En het nummer wat we gaan draaien dat heet St. James Infirmary. infirmary, and I saw my baby there, stretched out on a long white table, so sweet, so cold, so fair. Let her go, let her go, God bless her, wherever she may be. She can look this wide world over. She'll never find another sweet man like me. of shoes, a box back suit, and a Stetson hat. Put a $20 gold piece on my watch chain, so the boys will know I died standing pat. Yeah, she was mean and evil. It was more than I could bear. But after all, she was a real We luisteren naar Hotpage Page Lips, St. James Infirmary. Dit is het eh, einde van het eerste uur van CFM Jazz.